de stadsverwarming. De hal van het Centraal Station staat onder water en het station is ontruimd. Hoe lang de stremming duurt is nog niet bekend. In Amsterdam zijn 17 krakers gearresteerd bij een demonstratie tegen het kraakverbod dat precies een jaar oud is. Ze raakten slaags met de ME. Ze demonstreerden op een plein waar dat niet mocht en droegen bivakmutsen. Ook hadden ze houten palen voor hun spandoeken mee, hoewel het was verboden. Er waren ongeveer 100 demonstranten. Degenen die niet waren gearresteerd demonstreerden later elders verder. De koffieshophouders in Maastricht weigeren sinds vandaag alle buitenlanders op Belgen en Duitsers na. Daarmee willen ze meehelpen de overlast voor drugstoeristen terug te dringen. De koffieshops hebben al meer dan 100 mensen geweigerd. De komende tijd moet blijken of veel drugstoeristen nu hun toevlucht nemen tot het illegale circuit. In Lissabon en Porto in Portugal hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van de nieuwe centrumrechtse regering. Die zijn nodig om een noodlening te krijgen van de EU en het IMF. Onder meer stroom en gas zijn flink duurder geworden. Voetbal in de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond RKC verslagen met 3-0. Vitesse en Heerenveen speelden met 1-1 gelijk. En Roda NAC eindigde in 4-3. Het weer vannacht helder, lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen tussen de 20 en 24 graden.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 Op zeven grote politiebureaus in de stad kwamen in totaal 39 vuurwapens, 15 luchtdrukwapens en 15 steekwapens binnen. De vuurwapens waren vooral erfstukken uit de Tweede Wereldoorlog die door 70-plussers op de bureaus werden afgegeven. De inleveractie werd georganiseerd door de gemeente, het OM en de politie. In 2000 werd al eens een landelijke wapeninleveractie gehouden. Die leverde toen zo'n 3600 wapens op.